Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Tweede Kamer moment om verkiezingen te houden. Morgenmiddag wordt daarover gedebatteerd met premier Rutte. Een krappe meerderheid van VVD, PVDA en SP wil nog voor de zomervakantie verkiezingen. Ze denken aan 27 juni. Andere partijen vinden dat te kort dag. Ze zouden dan nauwelijks tijd hebben om kandidatenlijsten op te stellen. Kamerlid Herop Brinkman zegt dat zo'n vroege datum een schande zou zijn. Hij zou dan niet met een nieuwe partijnaam kunnen meedoen aan de verkiezingen, alleen met een lijstnummer. Ook Kamervoorzitter Verbeet vindt dat nieuwe partijen de tijd moeten krijgen om zich voor te bereiden. Volgens de kiescommissie is 5 september de vroegste reële mogelijkheid voor verkiezingen. Bij een explosie in een melkfabriek in Noorwegen is een dode gevallen. Drie medewerkers raakten gewond. Delen van de fabriek en omliggende gebouwen in Frederikstad zijn zwaar beschadigd. Vijf mensen die vermist waren zijn inmiddels gevonden. Ze markeren niets. Ze mankeren niets. Volgens de Noorse politie was er een gasexplosie bij onderhoudswerk aan een grote gastank. Op dat moment waren er 25 mensen in de melkfabriek. De spoorwegpolitie heeft drie jongeren opgepakt voor berovingen in treinen. Ze zouden vooral hebben toegeslagen op de lijn Utrecht naar de Bussen. Volgens de politie riepen de jongens ook geregeld grove teksten door de intercom van de trein. Waarschijnlijk hadden ze de sleutel van de omroepinstallatie. In Los Angeles wordt deze maand de toneelkijker van Abraham Lincoln geveild. Die had de toenmalige president bij zich toen hij in 1865 in een theater werd vermoord. De verwachting is dat de toneelkijker, die voor een deel van goud is, zeker een half miljoen dollar opbrengt. President Lincoln werd doodgeschoten tijdens een voorstelling in Washington. Een activist drong de presidentiële loge binnen en schoot Lincoln door zijn hoofd. Het weer vanuit het zuiden trekt bewolking met regen over het land. Minima vannacht rond 6 graden. Morgen bewolkt en vooral smiddags buien. Het wordt dan ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Ik geef een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles. Op de A9 tussen Alkmaar en Badhoevedorp.